Volgens justitie was ING nalatig geweest... bij het voorkomen van witwaspraktijken. Hans Weijers, president-commissaris bij ING, zegt dat in het licht van eerdere gebeurtenissen belangrijk is dat er verantwoordelijkheid wordt genomen op bestuursniveau. In het noorden van Nigeria zijn tientallen mensen omgekomen... doordat een tankwagen ontplofte bij een benzinestation. Volgens de Nationale Rampenbestrijding was de chauffeur bezig de lading te lossen... op het moment van de explosie. Wat er fout is gegaan is niet duidelijk. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze op het ongeluk afkwamen, al dus een woordvoerder. Het officiële dodental staat op 35 en meer dan 100 mensen zijn gewond geraakt. De Tweede Kamer is geschokt door het nieuws dat Nederland een groep in Syrië heeft gesteund die door het OM is bestempeld als terroristisch. Uit onderzoek van Nieuwsuur en Trouw blijkt dat onder meer gevechtskleding en pick-up trucks zijn gegeven aan Jabhat al-Shamia. Volgende maand staat een Nederlandse Syriëganger terecht voor deelname aan die groep. Regeringspartij D66 noemt het nieuws schrikbarend. ChristenUnie-leider Segers sprak in Nieuwsuur van een ontluisterend beeld. D66, maar ook regeringspartij CDA willen zo snel mogelijk een debat. De Turkse president Erdogan heeft gewaarschuwd voor een offensief van Syrische regeringstroepen in de provincie Idlib. Zo'n aanval eindigt in een bloedbad en heeft niet alleen gevolgen voor Turkije, maar ook voor Europa en de rest van de wereld, schrijft Erdogan in een opiniestuk in de Wall Street Journal. De Syrische president Assad bereidt zich met steun van Rusland en Iran voor op een aanval op Idlib. Het weer in het noorden vandaag bewolkt met af en toe regen bij 20 graden. In het zuiden kan de zon nog schijnen en blijft het droog. Daar wordt het 23 tot 25 graden. Morgen op meer plaatsen buien en dan wordt het ook koeler.